Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Wagner-opstand laat zien dat de oorlog in Oekraïne de verdeeldheid in Rusland groter heeft gemaakt. Dat zei NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg in Den Haag na afloop van overleg met enkele leiders van NAVO-landen. Hij waarschuwde dat Rusland niet minder serieus moet worden genomen en dat Oekraïne steun moet blijven krijgen. De politie heeft afgelopen weekend een stroomstootwapen gebruikt... bij de aanhouding van een 16-jarige jongen in Almere werd verdacht van een woninginbraak, maar bleek er later niets mee te maken te hebben. De jongen viel toen hij getaserd werd en liep verwondingen op... waarvoor hij werd behandeld in het ziekenhuis. Er wordt onderzocht of het gebruikte geweld in dit geval juist en proportioneel was. Het lichaam dat afgelopen zondag werd gevonden in de bergen van Californië... is van de Britse acteur Julian Sands. Hij werd in januari door zijn vrouw als vermist opgegeven... zodat hij niet was teruggekeerd van een wandeling. Direct daarna werd een zoekactie op touw gezet. Die werd bemoeilijkt door slechte weersomstandigheden. Sens werkte in zijn carrière mee aan meer dan 150 films en series. Hij speelde onder meer in A Room With A View en 24. En ook was hij te zien in de Netflix-serie What If. Hoe de acteur om het leven is gekomen is nog niet vastgesteld. Sens werd 65 jaar. In het Limburgse dorp Grevenbicht zijn afgelopen avond 40 woningen en een restaurant ontruimd vanwege een gaslek. Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel werd een gasleiding geraakt. Netbeheerder Enexis plaatste ballonnen in de pijpleiding om de lekkage in te dammen. De brandweer heeft inmiddels metingen in de ontruimde huizen gedaan. En daaruit blijkt dat er geen hoge concentraties gas worden gemeten. Alle bewoners kunnen daarom terug naar huis. Netbeheerder Enexis gaat het lek repareren. Het weer, het is bewolkt en het trekt regen over het land van het westen naar het oosten. Het wordt vannacht zo'n 14 graden. Morgen begint bewolkt met hier en daar een bui.